Dat is een van de conclusies van de commissie Davids, die de Nederlandse politieke steun aan de inval heeft onderzocht. Anders dan het Nederlandse kabinet heeft gedaan... kan de tekst van de aangehaalde VN-resolutie niet worden uitgelegd als een vrijbrief voor individuele lidstaten... om zonder nadere besluiten door de Veiligheidsraad met militair geweld af te dwingen, zegt Davids. Volgens de commissie heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken al in 2002 het beleid vastgesteld voor het verlenen van politieke steun van Nederland... en is de kwestie aan de volkenrechtelijke legitimatie daaraan ondergeschikt gemaakt... De commissie zegt verder dat premier Balkenende weinig of geen leiding heeft gegeven aan de debatten over de kwestie Irak. Hij zich pas in januari 2003 met het dossier gaan bemoeien. De commissie zegt verder dat het kabinet in 2002 geen volledige openheid van zaken heeft gegeven tegenover het parlement over een Amerikaans verzoek om mee te werken aan de planning van de opbouw van de militaire macht. Volgens Davids is er geen bewijs dat Nederland een actieve militaire bijdrage heeft geleverd aan de inval in Irak. Het boek dat dit jaar centraal staat in de Nederland leescampagne is De Grote Zaal van Jacoba van Velde. Het is een korte roman uit 1953 over de laatste dagen van een oude vrouw in een verzorgingstehuis. Het boek sluit aan bij het campagnethema Ouderdom en Eenzaamheid, zegt de CPNB, die de campagne organiseert. De Grote Zaal was de eerste roman van Jacoba van Velde, die verder vooral korte verhalen schreef en in 1985 overleed. De Nederland Leescampagne wordt in oktober en november voor de vijfde keer gehouden boek dat centraal staat wordt dan uitgedeeld in bibliotheken. Vorig jaar was dat Oeroeg van Hella Haase. De vereniging Eigen Huis heeft een online meldpunt geopend... voor huiseigenaren met klachten over hun woonlastverzekering. Mensen met verzekeringen die zijn afgesloten voor 2007 kunnen er terecht. Volgens de vereniging zijn aan die verzekeringen ongunstige voorwaarden verbonden...